ik jou zie, word ik vrolijk, schat. Ik weet een bar hier niet zo ver vandaan, waar ze dansen op de tafel staan. Ik wil de hele nacht met jou opstaan. want als ik jou zie, Amsterdam Café. Zo vertrouwd, hier komt echt iedereen van jong tot oud. Kijk naar de klok, we kunnen straks nog even verder op. Wie zie ik daar? Misschien wel jullie allemaal. Maar er is nog even voor de spiegel staan. Haag, niet zo ver vandaan. Waar ze dansen op de tafel staan. Ik wil de hele nacht met jou op stap. Want als ik jou zie, word ik we nooit zijn weg geweest. De nacht is gehoord, maar hier zit niemand dat het ochtend. waar je niet zo ver vandaan. Waar ze dansen op.